Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama beschuldigt Syrië van het inroepen van Iraanse steun om de protesten in het land neer te slaan. Waar die steun uit zou bestaan is niet duidelijk. Obama veroordeelde het geweld dat de Syrische overheid tegen betogers gebruikt. Gisteren kwamen daarbij tientallen mensen om. De demonstranten zelf zeggen dat er zeker 88 doden zijn gevallen. President Assad hief donderdag de noodtoestand op die bijna 50 jaar van kracht was. Hij zei toen dat vreedzame betogingen waren toegestaan. Volgens Obama is die opmerking een loze kreet gebleken... gezien het geweld dat gisteren tegen de betogers werd gebruikt. GroenLinks roept minister Leers nogmaals op om voorlopig geen verwesterde Afghaanse meisjes uit te zetten. Kamerlid Dibi is geschrokken van de dreigende uitzetting van twee Afghaanse zussen uit Hengelo. De meisjes van 15 en 18 wonen al 9 jaar in Nederland. Gisteren is op hun school, het Bataafs Lyceum in Hengelo, actie gevoerd tegen hun uitzetting, die mogelijk dinsdag begint. Een dag later praat de Tweede Kamer over de uitzetting van verwesterde Afghaanse meisjes, naar aanleiding van de kwestie Sahar. GroenLinks wil dat de uitzetting van de zussen uit Hengelo in ieder geval wordt opgeschort tot na het debat. De politie in Amsterdam heeft de afgelopen avond vier mannen en een vrouw aangehouden in het Vondelpark. Groepjes jongeren vielen daar bezoekers lastig. Tientallen mensen gingen vervolgens met elkaar op de vuist. Toen de politie het park binnenging keerden de jongeren zich tegen de agenten. en werd met flessen gegooid. Eén agent raakte daarbij licht gewond en een politiepaard met ruiter kwam in het water terecht. Het Vondelpark was korte tijd afgesloten. Het weer, het is een heldere nacht, minima rond 8 graden. Overdag opnieuw veel zon en weinig wind.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 nieuws van 4 uur.